op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. just don't sit down, cause I've moved your chair. je gelooft het niet, maar dit is ook de Lefty Soul Connection. Ze bracht ons eh, vandaag het heugelijke nieuws dat ze een nieuwe website hebben. Shake It Up, Burn It Loose Radio Radio 501. En daarvoor trapten we af met de Arctic Monkeys. En Don't Sit Down, Cause I've Moved Your Chair. Radio 501, de Indie 501 is begonnen. Mijn naam is Rob de Gril aangenaam. En ik blijf bij jou tot 10 eh, uur eh, vanavond. En het wordt leuk hoor. Leuke muziek, leuke items, dus ik raad je zeker aan om tot 10 uur te blijven luisteren. En na 10 eh, in de studio, zwart-wit. Something that I never thought it happened to me. onstuimige in 2007 hebben ze inmiddels al drie albums uitgebracht. En eh, nummer 4 is inmiddels in de maak. En dankzij hun ook een onstuimig begin van deze Indie 501. Dus geen voetbal vanavond. Eh, dus eh, nodig al je vrienden uit om te, gezellig te luisteren naar Radio 501. Daar gaan wij jullie hopelijk van maken met leuke liedjes. En mocht je wat anders willen horen, schroom niet om even te mailen. Studio@radio501.nl of laat een reactie achter in de shoutbox bij ons op de site. Uit Rotje Knor nu Heavy Light. no hologram where holiness is never found. Radio 5 alleen. Ik ben toch wel heel erg benieuwd of die ooit nog met een nieuw album zullen gaan komen. En dit zou wel eens een van de meest recente werkjes eh, geweest kunnen zijn. Dream On op 5 alleen. De Indie 501 tot 10 uur vanavond. Eh, het zal wel iets in het weer zijn dat ik... Eh, ja, een beetje een rockstemming ben. Het gaat er behoorlijk onstuimig aan toe. zo de eerste 22 minuten hier van de Indie 501. Laat dit dan even jouw rustmoment zijn. Gerhard en eh, zijn versie van Hey, That's No Way to Say Goodbye, een Leonard Cohen original. live gespeeld. I loved you in the morning, our kisses deep and warm. Your hair upon the pillow, like a sleepy golden storm. There's many loved before us, and know that we are not new in city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances, and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know that my love goes with you, as your love stays with me. It's just the way it changes, like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or change, things we can untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way to say goodbye. kisses deep and warm. Your hair upon the pillow like a sleepy golden star. Yes, many loved before us. Know that we are not new in city and in forest. They smile like me and you. But let's not talk of love or change we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, hey, that's no way to say goodbye. dan draai je Jenny Abrahamson met Some Girls Are Evil. En daarna Natu Bella en Mysterious Shadow. Uit eh, Portugal komt zij, uh, meen ik. Radio 5 alleen. We gaan ons eh, eerste spelletje voor vanavond spelen. is Live or Live. Twee artiesten die de komende zeven dagen ergens op een Nederlands podium staan. En de eerste, hij woont gewoon in de Zaanstad. Beverwijk geloof ik. Julian Sas, live on the line. Eh, een keer live mee te maken. Deze lachse Nederlander Julian Sas. En wie er ook weer in het land is, dat zijn de Simple Minds. Klein stukje van een van de grote hits uit de jaren 80. Alive and Kicking. Laat me even weten waar jouw eh, voorkeur naar uitgaat. Keuze nummer 1 is uh, eh, Julian Sas. Keuze nummer 2 is de Simple Mind. Studio at radio is het adres. Laat mij maar weten welke artiest jij in zich heel wilt horen vanavond tijdens de Indie 501. Nog meer talent uit Nederland. Stefan Schil, Just Not Today. Sometimes I think about leaving, cause it's the best way to say goodbye. I just don't wanna quit sleeping, cause every day's just the same old life. I want what lies ahead, baby, but I'm too impatient away. It's the strangest feeling that I don't feel like living today know there's more to life than this tiny little bit I see. take the blame off everything, but it's getting a hold on me. A road that lies ahead, baby, but no lies to show the way. Wait, wait, no, wait, wait. It's the strangest feeling that I don't feel like living. time. Today is dust, and I'm off for tomorrow to get what's mine. I want what lies ahead, baby, but I'm too impatient away. Mm. There's no words that can show you that I don't feel like living today. Don't feel like living. is Radio 501. <laughs> oh yeah. Feminist. Uh, <laughs> unexpected, right? uh, <laughs> it's time to get it right. Turn me up, one check. Turn me up. Yeah, Vietnam. Reveal. 2-6. What's up? Come on. Come on. Come on. Uh, straight from North Kakalaki, yeah, we go now. Uh, I got them saying do that, but they know now. Yeah. I'm here coming to the game in the underground. Okay, Freedom of speech across the railroads. I'm screaming DTC all across the globe. Yeah. All that took was one call to wake them up. Coach yeah. showed them once I got them shaking up. Cause uh. it ain't no such thing as halfway crust. In the game, such a scam, and these labels such a fraud. How to see niggas come on and get knocked off. Got the one song. Uh, man, I'm the rap game finest. Jay Z grinding, a swag full of Cali in my mom air Brooklyn. Lace up your shoes, we moving. When me on the scale and I'm overbalanced. Compare me to any rapper, I'm too talented. Nigga, I'm making it too easy to even be a challenge. Don't get me worked up for what ain't even worth. Uh-uh. You new rappers quit quicksand, or oh, a penny in the dirt. Been at it for some years, I'm only 18. I stir whoever career. Don't listen to your peers, believe in what you wanna hear. Man, I'm sparking up the game, bottle popping, I'm in love with the game, why you cop lying? I'm so dope, I got the drug dealers wanna stop. Crowd vibing, yeah, I make a rock, Take your hands in the air. And wave like you just don't care. Good God Almighty, I don't believe you people. I'm still a the of I couldn't fail you. Hip hop, they not the right. I guess I'ma smack it up and have a good night. But get the fortune and the fame. I'm just trying to do my own thing, play my own way, trying to kill the game. Kill the you boys reckless, still wearing a necklace. I'm slave days old, but the new world got you infected. Breathe. I'm just picking up the puzzles that was left for me. Yeah, I'm ready. Just throw me in the ring. Ah. Uh, I'm ready. Just throw me in the ring. Y'all know y'all messed up right now. Woo. We getting warmed up. Uh, we cold out here in this game, bro. <laughs> y'all see the weather? <laughs> I'm destroying y'all. Uh. taking over the world one day at a time. Uh, Klinkt uh, redelijk oldschool, maar nieuw binnengekomen via music at radio 501.nl. Young Kwan en uh, eh, 910. Radio 5 alleen, straks na tien weer geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse portie hip-hop. Met live in de studio Zwart-Wit. Op Valentijnsdag 14 februari brachten zij een love tape uit. En eh, ja, die komen ze even presenteren. lives. There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 Facebook status. So we went out door to a restaurant Whee! where you went on your knees. I put my hand on your chest and I screamed out, Yeah! Cause you make me go la Roy Brown op eh, Radio 501, Voodoo Moon. Je kunt nog even stemmen voor de live or live artiest via studio.radio501.nl of eh, de chat bij ons op de homepage eh, te vinden. Keuze nummer 1 is uh, Julian Sas, live on the line. En ehm, keuze nummer 2 zijn de Simple Minds, live en kicking ook deze week in Nederland te bewonderen. Studio.radio501.nl om jouw stem door te geven. Straks om 10 uur weer eh, geluid uit de bunker met GW Stijl, jouw wekelijkse portie hiphop. En eh, ik zei het net al, eh, Zwart-Wit heeft op Valentijnsdag hun Love Tape uitgebracht. Ze zijn straks bij Gio te gast om daar van alles over te vertellen, tracks te laten horen. En misschien gaan ze live ook nog wel het een en ander doen. hebben ze onlangs ook nog op het Vader Jacob steeds gedaan. Dan is het wel leuk om nu ook even wat uh, Nederlandstalig hip-hop te draaien. Geen zwart-wit, die krijg je straks voldoende voor je kiezen. Maar wat dacht je van Fabius? Hij is weer terug van weg geweest. Grote prijswinnaar heeft het zwaar gehad. Met het maken van keuzes. Ik zie een flashback van Ruben met het gram in hem zak. Ging van smoken voor de lonen, 5 grammen per dag. Ging van zuipen naar het snuiven bij een vijf in de stad. Vastgekluisterd aan gebruiken, kijk naar waar het een bracht. Zag mijn homie van het werk bij fabrieken met machines niets verdienen. Dus de avonden besloot hij wat te dealen. Maar geen liefde voor de mannen met het geld. Waar kokers en bij mannen is is altijd wel geweld. En voordat hij het wist, stonden mannen op zijn stoep. Hij heeft een grote mond gekregen door de troepen van die snoep was altijd zo verlegen. Kijk naar wat die jongen doet. Hij heeft iemand willen steken door een ruzie over loot. En wie problemen zoekt, die gaat ze altijd tegenkomen. Geloof me, die gozer die je s'avonds laat hier in de haven gestoken. Beroofd van al zijn spullen, vind het lullig, maar geloof me. Ik kan geen tranen laten, want daar heeft hij voor gekozen. Ik hoor de duivel sneaky lachen in de nacht. Mensen kiezen liever voor de money en de macht. Vragen om problemen, maar we weten niet om wat. Dus met je keuze, van het leven dat is hard. Harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt. Lisa die was lekker en bereikbaar Voor iedereen bereikbaar en ook makkelijk verleidbaar Ze neukte ja ze pijp maar ik zie er en ze blijft gaan 18 jaar en zwanger zie de tijd erna voorbij gaan Ze kan het nog niet aan ze is dit leven niet gewend Laat de kindje bij de moeder om te feesten in een tent Weer op zoek naar drugs en money hangt ze weer bij elke vent. Want voor spullen doet ze alles wie de fuck je dan nog bent Ze dacht ze veel te weten bij de handen van de straat Naar een jaartje zag de moeder, deze dame is verslaafd. Ze gedraagt zich als een hoedje, kan verantwoording nog niet aan. Dus de kind werd bij de weg gehaald en woont nu bij de maan. En Lisa is vertrokken, ook al werd er geboden. Ze ging liever naar een gozer die een spul van haar kon komen. Die keel gaat bij de vreemd en doet gemeen, maar ja, geloof me. Ik kan geen tranen laten, want daar heeft ze voor gekozen. Ik hoorde daar wel sneaky lachen in de nacht. Mensen kiezen liever voor de money en de macht. Vragen om problemen, maar we weten niet om wat. Sneren met je keuze, want het leven dat is hard. Harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt, harder dan je denkt. Shit is hard, Om op mee te bassen. The Cure and The Forest. We gaan straks bekendmaken wie de live on live artiest van deze week is eh, geworden. Dus uh, eh, ik raad je aan om te blijven luisteren. En ook uh, ja, alweer nieuws over de grote prijs van Nederland. december vond de finale plaats en we zijn alweer begonnen met de voorrondes. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. supporters stond nog maar even een hart onder de riem te steken. I'm losing my favorite game van de Cardigans op Radio 5 alleen. We gaan straks bekendmaken wie eh, de live or live artiest voor deze week is geworden. Ik heb straks voor jou ook nog uh, de donderdisc en onze zeer populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. De hele dag heb ik al eens een beetje een discussie eh, op Twitter met een man die zichzelf Tommy Gunner noemt en voor geen stijl schrijft. Ze is begonnen met het Groningse bandje Black Atlantic, die een festival organiseert tegen Wilders. Nou, dat vond deze meneer eh, Tommy Gunner niet kunnen. Hij denkt dat zij dat doen omdat ze geen hit scoren en ze naamsbekendheid nodig hebben. Waarschijnlijk in zijn wereld gebeurt alles uit eigen belang. Ik ik hem geadviseerd om toch af en toe even uit het raam te kijken. Dat er ook eh, buiten zijn wereld dingen gebeuren. Dat mensen gewoon iets voor een ander over hebben. We gaan straks de Black Atlantic draaien. Ze hebben een nieuwe EP uitgebracht. Maar de Dijk heeft een heel toepasselijk nummer geschreven. Hele andere wereld. Deze wereld met al zijn pijn, zijn leed en glazen, zijn vuile verdriet. Deze wereld die je moet schijnen. deze wereld is mijn wereld. dus. En hoe mooi die wereld van de Black Atlantic is, kun je nu horen op de aftermath of this unfortunate event. Uit Duitsland de Francis International Airport op Radio 1 en All Your Lines End In Me. Wat draaien we de vorige weer aan? Eh? Oh ja, The Black Atlantic en The Aftermath of This Unfortunate Event. En eh, ja, ze hebben een roerig eh, dagje achter de rug. Uh, laten we het daarop houden. We gaan bekendmaken wie de live or live artiest voor vanavond is geworden in, in die 5 Je kon kiezen uit Julian Sas, Live on the Line... Of uh, ja, die oude vertrouwde Simple Minds die ook weer in ons land zijn met Alive and Kicking. Doet me toch deugd dat de luisteraars van Radio 5 alleen kiezen voor uh, de goedlachse Beverwijker Julian Vak. Ik zal even op zijn site kijken of hij bij jou in de buurt optreedt. Want het is zeer zeker de moeite waard om hem eens live te aanschouwen. Live on the line nu op Radio 5 alleen. the world gonna know treating me did for you. Someday the world gonna see. say. Walk away and don't look back. Someday the world gonna say. mijn leven. Speel de tijd en moeite kan ik met een ander delen. Heb het de kans gegeven, later weer afgeschreven. Afgegleden, toen werd ik wakker, maar wacht eens even. Jullie zijn parasieten, man, ik ben geen slachtoffer. Vraag het aan een kampioen tot de graftombe. Hebben de kracht door de eendracht. Haat dan, pakken de stier bij de horens, geen Satan. Unie van Utrecht, die erecode heb ik. Zijn de heren van Amstel, Ground Zero, Epic. Geleerd van fouten, Gebouwd voor de zegen, meer dan vertrouwd, ik zet goud op het spreken. Niet weer een volgende klootzak met een boodschap. Het team heeft plannen, ben henneboos aan de ooglap. Verre van een overtreffende trap, dit is doodslag. Ga en pak die motherfucking bijl vast, sloopvak. fuck. betrekken, de wekker de lekker gaat. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of ben je mee. We moeten betrekken, de wekker gaat. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg het maar. Simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, onze geen cage Ik zie ze nog steeds, hangend aan mijn broekspijpen. Twee hoofdletters ijs, leer het goed schrijven. Je moet blijken hoeveel meer me nog lukt. En hoe ik zonder beperkingen presteer onder druk. Plus, staat in de schaduw, ziet niemand zijn ware kleuren. En ze doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Dus ik Overtreft de verwachting met wat ik opschrijf. En verkies al jaren daglicht boven de spotlights. Wees voorbereid, altijd goed uitgerust. Zij die rennen naar de strijd, komen daaruit geput. Steek mijn nek uit boven de competitie. Hoe simpelweg te zien wat die andere ogen niet zien. Een goede voorbereiding is de helft van het werk. Dus ken je rijn, ken je vijanden en ken jezelf. Zorg dat je doelen je mannen verenigen. Zorg dat ze alleen met aanvallen verdedigen. We moeten vertrekken, de wekker gaan, lekker gaan. Ga je mee of wil je verder slapen? Zeg een maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of ben je We moeten betrekken, de wekker gaan, lekker gaan. ga je mee of wil je verder slapen? Zeg een maar ben je voor of ben je tegen? Dit zijn de regels, onze engagement. Dit is geen crew, geen rap, klik of een platenlabel. Dit is geen marketing, maar in de droogte water geven. Dit is geen PR-stunt om iets aan te prijzen. Dit wordt gerund door de beste mensen aan te wijzen. Geen oppervlakkige praatjes over de binnenkant. Welkom in de wereld waar de waarheid in de binnen valt. Welkom op Ground Zero, dit is een springplank. Ben je er klaar voor? Stap snel in, bak! We moeten trekken de wekker gaat. Ga. ga je mee of wil je verder slapen? Zeg het maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of ben je mee. We moeten betrekken de wekker gaat. Ga. Dan ga je mee of wil je verder slaan? Zeg maar. Zo simpel als ben je voor of ben je tegen. Dit zijn de regels, boels of cage mee. IJs komt er wel, dat zeiden we altijd hier eh, bij Radio 5 alleen. En eh, tijdens de anderhalve week eh, winter die we gehad hebben, dacht hij... nu is het mijn tijd, dus IJstijd is uitgebracht. Yo, the Rules of Engagement op Radio 5 alleen. En we gaan nog veel meer van het album laten horen. Eigenlijk weer een hip-hop album waar stevige rockmuziek gecombineerd wordt. Ik kan me nog Aerosmith met Run DMC herinneren. Straks de donderdisc. eerst nog even Macy Gray en haar Fondest Childhood Memories. just 我爱我的祖国。 you mean. Uit de Feyenoord de Dat is voor eh, vandaag Ben Queller en eh, Mean To Me. Het is een uh, ja, een beetje rare dag vandaag. Ik had het een beetje op Twitter en zo over de Black Atlantic. En we hadden het ook nog over hits gehad. Ik zeg, ja, eigenlijk is dat ook een fossiel uit de jaren 90. Wat is tegenwoordig nou nog een hit? Wordt helemaal geen muziek meer gekocht. Maar de hitlijstjes worden nog steeds bijgehouden. In Amerika staan in de top 10 momenteel Whitney Houston en Van Halen. Eh, ja, uit principe draai ik Whitney Houston niet. Maar Van Halen, daar wil ik een uitzondering voor maken. Op een nieuwe album staat een nummer, Big River getiteld, Sprekend Running with the Devil. Hoe wordt daarmee omgegaan? Een band die zichzelf plagieert. Als volgende week het nieuwe album van ze meenemen, kunnen we even eh, de twee tracks met elkaar vergelijken. Is het nummer nu dat die grote hit voor ze werd, Running with the Devil. I live my life like this. is een beetje mysterieus in de chatbox op Hij zegt nu een liefdesliedje. Of de nieuwe Stevie Wonder. Of I Can See Clearly Now. Wat wil je nou? kant op bezig zijn, dat doen we old, good old Steve Wonder ook nog even op Radio 5 Do yourself a favor. Het is acht minuten voor tien. Het begint weer spannend te worden hoor. Zal hij op tijd zijn? Yo, hij is er. Kom net binnenlopen. Gio is in the house. Hij heeft weer een eh, zware tas vol hiphop eh, voor je meegenomen. Straks na tien. hè. En hij weet het waarschijnlijk zelf nog niet. Maar de vrienden van Zwart-Wit, ze zijn er zo meteen weer hoor. Ze zijn weer van de partij verder met die soulmuziek. Onze zeer populaire rubriek Soul Omdat Het Kan. We besteden vanavond aandacht aan Lil Laver en de Fabulous Jades. Als je het exemplaartje thuis hebt staan, hij is 2000 dollar waard. Cold Heat op 5 alleen. we hebben het natuurlijk over de originele persing uit de jaren 60. Hè? Want die 2003 eh, kun je voor 5 dollar kopen. En we bedoelen ook niet de MP3. We bedoelen echt het 45 toeren vinyl 2000 dollar, omdat het kan. opeens krijg ik trek in chocola als ik eh, deze hoor. The Trucks and Wild Thing. Geschreven door de meest saaie man in de muziekbusiness, eh, Chip Taylor. Het is eh, vlak voor tien, hè. zometeen Gio dus met geluid uit de bunker. Ik wil nog even aandacht besteden aan de grote prijs van Nederland. De regiofinales zijn inmiddels her en der gestart. En in Zuid-Holland kunnen we alvast melden dat de eerste finalist van de Urban Finale is onze grote vriend uit Capelle aan de IJzer geworden, PSL. Nou, dan gaan we natuurlijk even draaien ook. Veel plezier met Zwart-Wit en Gio zometeen. En eh, ik spreek je graag volgende week weer. Tot dan, hoi. Yes, yes, y'all. Yo. Nog een banger voor de straat ben ik puur PSL die rot, meerdere tracks binnen een uur In de race met de klok, in de pan van hip-hop Blijf knikken met mijn kop totdat die knikt als een pop Niet van plastic, sterk genoeg om de honger te overleven Fit genoeg om een steeds te kunnen afbreken Met de hele klik INC Of in mijn eentje pas met 20 albums ben ik een beetje tevreden tot we met z'n allen kunnen eten Ben niet gierig dus ik zal de pijn met mijn broeders verdelen Met mijn zusters vieren dat de vrouw weer respect krijgt mijn bitches leren, doet een schatje weg kwijt Technisch inspiratiepunt, dit is geen vage stunt Ben fris in de mond maar de smaak is geen munt Ik denk aan de zaak, ik werk hard voor mijn poen Dus wil je zaken goed fixen zal je het zelf moeten doen Shit, generatie Oost homie Ja, shit, Capelle Oost Prada EMC Records

vers uiteraard, ik kan niet stilzitten Vertel je plaat aan plaat skill, hij mag mijn bil likken Blijf eeuw spitten, creatief, ik ga geen skills rippen Origineel tot de dood, dan moet ik in mijn kist spitten Geef altijd vol gas, fuck verkeerslichten En in die beats van TIP mag je weer stikken En om die flow van je bro mag je weer trippen Ondanks het slechte weer, check hoe we het weer flikken Geen schrijversblok, nee ik schrijf voor de blok Totdat er geen popo meer komt, ouwe hoeren aan mijn kop Zie hoe ik agentjes de rug toe kan keren Je wilt me arresteren, kan de puur buurt laten exploderen 32, ja een cadeautje van de BSL IMC, die fixt het wel, velen moeten betalen Deze die is gratis, rechtstreeks uit Oostgaarden Zaken zijn zaken Tja, en yo de terror Worden, en yo, kapellencentrum Worden, yo, Molukse wijk, yo Worden, Hey, East Garden baby Ey, DZP. What up? Ja, maar ook ESC. Ja, what up? Hey, dit is AMC. What up? BS dit de L, baby.